Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Op middelbare scholen gaat het mondkapje nu echt op. Vanaf vandaag geldt het dringende advies voor scholieren om op drukke plekken een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld in de gangen en de kantine. Het is wel een beetje gek, vinden deze leerlingen op een school in het Groningse Ter Apel. Als je het niet overal op moet, dan denk ik dat. je zit alsnog in dezelfde ruimte. Als je dan geen mondkapje op hebt en daarna wel, denk ik dat het geen nut heeft. Ik denk niet dat het ehm, heel handig is, omdat we in een kantine echt wel op het drukste moment misschien wel met duizend man zitten. En we hebben dan af, want moeten eten natuurlijk. Er was wel wat verwarring over de mondkapjes op middelbare scholen. Premier Rutte zei eerst dat het niet hoefde. Later zei minister Slob van Onderwijs opeens toch weer van wel. Het dragen van zo'n kapje is trouwens niet verplicht. Scholen hebben alleen een advies gekregen. En sommigen deden het trouwens al. Zes op de tien meisjes en vrouwen tussen de 15 en 25 heeft wel eens te maken gehad met online intimidatie. Denk aan denigerende opmerkingen of dreigen dat je naaktfoto's verspreid worden. Hierdoor durven meisjes en vrouwen online minder snel hun mening te geven, zegt hulporganisatie Plan Nederland. Meisjes zijn doelwit van dit soort intimidatie omdat ze jong en meisje zijn. Maar als ze zich ook nog eens een keertje uitspreken, bijvoorbeeld over vrouwenrechten, politieke kwesties, feminisme, dan neemt die intimidatie toe. President Trump heeft zijn gezicht weer even laten zien. Hij maakte buiten het ziekenhuis een autoritje en zwaaide naar zijn fans. Trump wordt in het ziekenhuis behandeld voor corona. Het gaat beter met hem. Volgens zijn artsen mag hij misschien vandaag naar huis. Er is voor voetbalfans weinig aan als je niet naar het stadion mag vanwege de coronamaatregelen. Bij Ajax hadden ze daar iets op bedacht. Daar werd de wedstrijd gisteren tegen FC Groningen uitgezonden op een groot scherm op de parkeerplaats. Een soort drive-in bios. Kijk, we hebben eigen proviant meegenomen. Voor de gezelligheid hebben die meiden gesmeerd. Wat cola en een dekentje was het koud werd. En uh, nou, dat is het dus. Ja, we, hartstikke leuk. Gewoon super. Ja, ik vond het wel grappig. Ik vond het alleen erg rustig. Ik had het eigenlijk veel drukker verwacht. Maar, ja. Eh, ja, en het terug viel wat tegen. Want ja, er wordt niet gescoord. Dus ja. ja, dat viel inderdaad tegen. Ajax verloor van FC Groningen met 1-0. Het weer in het noordoosten begint de dag droog met soms zon.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 Zoals op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend en Knaalpunt Daar heb je nog altijd een half uur op onthoud. Ook op de A8 Zaanstad Amsterdam bij Zaanstad Zuid ruim 20 minuten vertraging. En op de N516 van Zaanstad naar Oostzaan heb je helemaal veel vertraging voor de aansluiting met de A8.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De fabrikant van de stint Boldercar dreigt failliet te gaan. In de Volkskrant zegt hij dat hij inmiddels al zijn personeel heeft moeten ontslaan. Na het dodelijk ongeluk met de stint blijft het ministerie maar extra veiligheidseisen stellen, zegt de fabrikant. President Trump, die is behandeld voor corona, heeft zich laten zien aan zijn fans. Bij het ziekenhuis maakte hij een autoritje om te zwaaien. Zijn artsen denken dat hij misschien vandaag weer naar huis mag. Wereldwijd is ruim de helft van alle meisjes en vrouwen tussen de 15 en 25 jaar slachtoffer van online intimidatie. Dat zegt hulporganisatie Plan International na onderzoek onder ruim 14.000 meisjes en jonge vrouwen uit 31 landen. En het weer, regen, later buien, aan de kust mogelijk met onweer, veel wind en het wordt ongeveer 14 graden. Everything's frozen Nothing but you and I Can't stop my heart from beating Why do I love this feeling? Make me a promise Tell me you'll stay with me If I'm being honest I don't know where this leads But that's the only question Baby, don't keep me guessing making me, making me give it. Oh, baby, 106.9 FM.